Zes uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Tijdens de landelijke stakingsdag van dinsdag... moet luchthaven Schiphol bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Dat heeft de rechter beslist in een kort geding. De rechter heeft bevolen dat er vier keer per uur een trein moet rijden... tussen Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Lelylaan... Schiphol en Hoofddorp. In de rest van het land ligt het openbaar vervoer dinsdag stil. De machinisten, conducteurs en buschauffeurs staken dan voor een beter pensioen. Een jongetje van vijf is gisteravond zwaar gewond geraakt... toen een jongen van 17 bovenop hem viel op een springkussen. Het gebeurde tijdens een evenement op een voetbalclub in het Brabantse Rukven. Omroep Brabant meldt dat de jongen in coma ligt. Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Max Verstappen kwam als tweede de finish over... maar door een tijdstraf van 5 seconden haalde hij het podium niet en werd vierde. Vettel behaalde de tweede plek en Bottas eindigde als derde... In het klassement zakte Verstappen van de derde naar de vierde plek. De volgende Grand Prix is op 9 juni in Canada. Het hoofdbureau van de politie in Eindhoven is vanochtend bekogeld met een molotovcocktail. De fles met brandbare vloeistof werd rond kwart over zes tegen de ingang aangegooid. Politiemensen die aan het werk waren konden de boel snel blussen. De dader is nog onbekend, maar de politie heeft inmiddels een foto vrijgegeven van een verdachte. Op de foto is een man op een fiets te zien... die volgens de politie de cocktail tegen de deur van het hoofdbureau heeft aangegooid. Het Openbaar Ministerie is een opvallende campagne begonnen... om de hulp van burgers in te roepen bij het opsporen van ecstasy-labs. Op de markt in Den Bosch werden flesjes en geurkaarten uitgedeeld... met een parfum dat lijkt op ecstasy. Volgens het OM kennen veel mensen die anijsgeur wel... maar denken ze dan niet aan ecstasy en bellen ze de politie niet. Voor de actie heeft het OM ook een slogan bedacht. Ecstasy, daar zit een luchtje aan. Eh, het weer, er trekt een regengebied vanavond van west naar oost over het land.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 He's in the jailhouse now. in the jailhouse now. I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Now I went out last Tuesday. I met a girl named Susie. I told her I was the swellest man around. We started to spend my money, and she started calling me honey took it to every honky tonk in town. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. The jailhouse now. I told her once or twice to quit playing cards and shooting dice. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. I told her once or twice to quit playing cards and shooting dice. Christy Jean groeide op met het rijden van een pick-up truck op het platteland van Texas. Met de Middengolf Radio afgestemd op traditionele countrymuziek. Ze absorbeerde de geluiden van haar moeder en vaders muziek en de landelijke invloeden die haar omringden. Vorige maand besteedde ik al veel aandacht aan haar album, maar op verzoek hierbij nog een drietal songs. Christy trapte af met In the Jailhouse Now.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 ook de vaste onderdelen zoals het album en de van de maand en de original van deze week. Ook muziek van eigen bodem komt een bod. Hoe breed country is, hoor je in dit programma. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Of Freedom de sterkste song is op het nieuwe album Stronger Than The Truth... meen ik te moeten betwijfelen. Maar het is ongetwijfeld wel een song met potentiële hitkansen voor Reba McIntyre. thick smoke of a bar and heart chained to a bottle of whiskey. And I've held strangers in my arms to pull apart their bars because I couldn't find the key. I've searched high and low, been to hell and back, been a prisoner to my soul, and all I know is that the price of being free it don't come cheap. That's why people fight for it, rise for it, burn up the night. the stars to cover the scars when we broke the shackles. And I've never been to war before, but your boots there on the floor are proof that I've won the battle. And all you had to give to me was the gift of being free. That's why people fight for it, rise for it. prisoner to my soul, and all I know is that the price of being free it don't come cheap. That's why people fight for it, rise for it, burn up the night. De mix van klassieke rock, country en southern rock is nauwelijks nog te horen via de huidige radiostations. Een uitzondering hierop vormt dit programma, The Gringo van Adam Caps. baby she's tired on the road. I keep picking that six string instead of coming home. So she my bag. said I gotta choose. Either that honky tonk living or her, I gotta lose. So I buy me a ticket to old Mexico. I drink away her memory with a shot of Patron. And I think I kinda like it. Cause the chicas call me. Hell, they call me the gringo. Down here in old Mexico. Traded in I used to watch that sunset out across the plain. And now I watch it disappear out amongst the waves. Treated in my porch swing for a hammock on that liar. If I said I didn't miss it, hell, you call me a liar. So I play country music every Friday night. And people throw me pesos when I play it just right come all around with all their amigos. Listen to the down here in old Mexico. Traded in my time. Lucky Girl was een van de meest traditionele albums van Emmylou Harris.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 Haar meest recente single, Hurt People, Hurt People, staat scherp. done long ago. Trying to put yourself back together again can take a lifetime sometimes, you know. And I'm sitting on this balcony with you, wondering if you'll jump. You broke into my place and stole my stuff so you can sell it on the street for junk. is killed everybody in the town, you know. And I'm sitting in this goddamn war with you, wondering if you'll shoot. We watch it all with shock on TV, wondering how history repeats and repeats and repeats. Oh. original van deze week. I Got Mexico werd in 1984 uitgebracht. De vertolker Eddie Raven schreef het samen met Frank J. Myers. En het was de eerste nummer 1 hit voor Eddie. Crossroads, nummer 1 country hit. I just got tired of that same old tired of fighting that freeway mob. I bet you never thought I'd really go. I'd never get as far as Mexico. I've even learned to speak the language some. Down on the beach drinking coke and rum. You wouldn't know me with this golden glow. Soaking sun in Mexico. that I that's the way it goes. He's got you, I've got Mexico. But I mean zijn geschreven door Dixie Jane Baker en Alice Wallace zorgt voor de vertolkingen. Might Even Cry a Tear for You. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Onlangs is het album Happy Hour van Tim Knol en Bluegrass Man verschenen. Ik lees overal lovende kritieken en ik sluit me daar graag bij aan. Geen afgezaagd repertoire, maar twaalf nieuwe songs geschreven door Tim Knol en Arnold Lasseur. De songs klinken fris van de lever en ik start met The Deep Dark Woods. About the Willow Garden en Stars in Your Eyes staan er nog twee songs scherp van het schitterende album Happy Hour. Hulde aan de makers. blokje country uit eigen land. Bijna iedereen kan tegenwoordig in de slaapkamer een geweldige plaat maken dankzij de huidige technieken. Dat hebben de vendoliers ook gedaan, maar ze bewijzen met de video van Bottom Dollar Boy het ook live te kunnen. Reba McIntyre horen dat zij het niet verleerd is. Dit is een van de weinige albums die vanaf het eerste nummer tot en met het laatste laat genieten van geweldige country. En dus ook van Cactus in een Coffee Can. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. 25, but she was shaking like a child when we took off. I looked over and clutched in her hand. There was a cactus in a coffee can. She was holding that thing like it was all she had. She smiled at me, but I could tell she was sad. Crossroads, Kees de Haan. Bij de naam Panhandle Cowboys denk je meteen aan originele western music. En zo is het ook. Luister maar naar Angel Next to You. So you think you found an angel And it's standing next to you Think that you're in heaven When that angel's close to you think this one is different from the others that you knew. Well, that's really not an angel standing next to you. Well, I hate to break the news, but that angel next to you is one that I knew before that angel there beside you has some devil in her too. So you see, that's not an angel standing next to you. Now, don't be upset, my friend, from what I'm about to tell you. You see, she broke my heart once long ago. She'll do the same damn thing to you. And you think this one is different from the others that you knew But that's really not an angel standing next to you Well, that angel there beside you has some devil in her too She'll take you by surprise by the things she'll say and do wish I had that angel standing next to you. But that's really not an angel. Chris Buck is een van de snelst stijgende country acts in Canada, met een aanhang van duizenden fans. Hij heeft al enkele singlesuccessen gehad en ook met zijn nieuwe single Good Old Days timmert hij stevig aan de weg. My first kiss, high school dance, sitting on those bleacher stands. My first drink, homemade wine, tipping it back under the stars that night. Never thought to ask, will yesterday may go? So young and free, just killing time. met Play That Guitar. En die uitdaging pak ik ook in het tweede uur op. Ook dan weer lekkere countryklanken waarbij je hoort hoe breed dit genre in werkelijkheid is. Zometeen nog een uur country. Going back to Tamworth, found me a guitar maple neck, six strings, and magic hands.